Nachtwacht. This is music. Modern day psychedelic music. Nachtwacht. Ik ga niet langer idealen verzinnen. Om toe te werken naar een iemand zijn. Nee. Nee, nee, nee. Ik ga mijn dromen tot doelen stellen. Bewandelen en benoemen maakt een iemand zijn geworden. Ineens verschijnt de weg. Ik ga niet langer bochten verzinnen er constant uitvliegen en verdwalen. Terug naar start. Eindeloos opnieuw beginnen. Zonder enig doel te behalen. Nee, nee, nee. nee. ga mijn dromen tot doelen stellen. Ik, als hoofdpersoon, in eigen verhalen, een iemand worden is voor even je eigen obstakel zijn. Ik ga niet langer idealen verzinnen om groot te worden, bewandelen en benoemen. Blijf ik beter klein, toewerken naar een iemand, even je eigen obstakel zijn. Ik ga mijn dromen, doelen stellen, in eigen verhalen, voor altijd vertellen en benoemen. Ineens verschijnt de weg. De weg, de weg, de weg. ons nachtelijke ritueel. Daarna kom ik langzaam tot stilstand. Ineens verschijnt de weg. Ik ga niet langer bochten verzinnen, er constant uitvliegen en verdwalen. Terug naar start. Eindeloos opnieuw beginnen. Zonder enig troep te behalen. Nee, nee, nee. Cutting cutting counter equipment. Men. Nachtkast. Ik zei altijd dat ik een masker op had. Ik lach wel, maar niet van binnen hoe ik me voelde, dat kan je niet wegdrukken. Dat heb ik ook wel mee te maken gehad dat ik het liefst elke dag in de kroeg zat. Om alles maar achter me te kunnen laten. Ik kan niet kan niet kan het niet niet willen inzien, niet uh, bewust willen meemaken wat er allemaal gebeurde. Vooral dingen die ik moet verwerken, zoals bijvoorbeeld, daar heb ik heel veel geschreven. Niet echt nodig om het met anderen te bespreken, maar meer gewoon voor jezelf soms heb je ook het idee van dat je andere mensen met je verhaal lastig valt of zo. En dan... Ik werd niet echt gezien in wie ik echt was. van ja, dan kan ik het beter van me afschrijven. En dat doe ik ook meestal gewoon voor het slapen gaan als er wat is gebeurd of zo. En kan het niet missen, kan het niet missen, kan niet missen, kan het niet missen, kan missen, kan het niet missen. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk in de hersenen van iemand die een psilocybine-trip ondergaat? ondergaat? Some of the basics, we know that psilocybin is the active compound in magic mushrooms, but more accurately, It's actually quite So, so psychedelic drugs, psilocybin, um, seems to break down a particularly high-level system in the brain, which is related to our sense of self. And there seems to be something potentially useful therapeutically in that breaking away of, of the sense of self. During normal waking consciousness, as we experience the world, we think this is just how we experience the world. Full stop. We don't really imagine that there can be other states of consciousness what we're doing is developing our own sort of ideas about the world, and when we do that, we tend to constrain our ideas about the world. They become more um, solid, and we're more confident about how the world is. What happens under psychedelics is that confidence is shattered. And then into this into space. This space mijn nieuwe jaar is nog lang niet toe aan goede voornemens. Ook nog niet eens de voornemens die na enkele weken sneuvelen. Mijn nieuwe jaar begint zoals elk jaar, waar het oude jaar eindigt. In één adem door, één diepe teug van chronisch wakker zijn. Lief, lief dagboek, dagboek, dagboek. de kille roes, welke warm begint en zich manifesteert tot een parallel waanbeeld. Beeld, beeld. Daar waar zowel mijn twijfelachtige ik als alter ego zich samen verenigen tot de allergrootste psychose van dit universum. universum. Lief, lief dagboek, dagboek, dagboek. Nachtkast. Nachtkast. Daarna kom ik langzaam tot stilstand. Drie tot zeven dagen lang. Voor een week ben ik overgeleverd aan krachten. Krachten welke ik eerder in slechts enkele dagen volledig heb opgeëist. Geëist. Ik kan iedereen wel het beste wensen. Op zijn minst gastvrij in de deuropening van mijn verjaardag staan. Maar wat valt er nu daadwerkelijk te vieren? Welke verwachtingen hopen we? terwijl ik in balans probeer te blijven. Drie tot zeven dagen lang. En me vastklamp aan denkbeeldige muren. Nieuwe obstakels. obstakels. Is het echt zo dat het allemaal niets voor me betekent? Of ligt het dieper en hecht ik zo weinig waarde aan mezelf dat ik geen voorbeeld meer wil zijn. Wil zijn. Drie tot zeven dagen lang Sort of uh, proselytizing or preaching about the merits of psychedelic drugs. And, and this is important. They weren't preaching about them as medicines as such. They were preaching about them as uh, drugs that could save the world. And then into this space, which was uh, like a big white but it wasn't like a white room because it didn't feel like a room. There were no physical walls. I felt like everything had been stripped away. I'd lost my sense of self. I'd lost my name, my body, who I was, my profession, the fact that I was married and had children and I worked and I lived in a house and all of that had just disappeared and I was stripped down to this basic concept of just floating in nothingness. een deel van je brein dat je identiteit bepaalt niet meer werkt, dan kunnen er nieuwe inzichten of ander gedrag ontstaan. Uh, there's a sort of um, innocence and a sort of freshness to their their experience of the world. It's as if um, uh, it's been described as if they're you know going back to the Garden of Eden and seeing the world as it was before they were um, socialized and, and, and, and indoctrinated and I learned all these things about reality, so they're seeing the world as a child does, with a certain freshness. Ik weet niet echt gezien wie ik echt was. Het leven. Soms is het mee en soms is het regen. Geluk en ongeluk moeten wel afwegen. Gelukkig kun je wel altijd voor bepaalde dingen kiezen. Wat natuurlijk ook inhoudt dat je goede dingen kunt verliezen. Als je wordt geboren heb je geen zekerheid. Je bent niet alleen op de wereld, maar leeft op een doodje van anderen schijnt. Over het algemeen waar iedereen het geluk. Is het leven groot geweest? En kan niet mis, en kan niet mis, en kan niet mis, en kan niet mis, en kan niet mis, en kan niet niet mis. En kan niet kan niet kan niet kan niet niet niet Someone to give them purpose. Someone to give them life. For you are the future. You are the one. You are Legion. You are the one. the operator with zit eeuwig in een soort discrepantie. Ik bedoel, mensen die daar werken zijn geen robots. het zijn mensen met gevoelens en je neemt allemaal alles. Ik ga nam iets mee naar huis. Nam, je veel mee naar huis? Ja, ik heel wat mee. Ik nam, ik nam alles wat mee naar huis, ja. Dat ik dan thuis kwam en eh, lekker gedoucht en uh, pyjamaatje aan. En dat ik echt wel een wijntje nodig had. Eh, om het allemaal even op me in te laten werken. En uh, voordat je ging slapen. Wat was de groep gevangenen waar u het meest van hield? Nou, je houdt niet van een groep hoor. Eh, je, kan er het beste mee overwegen of je hebt er iets mee. De verslaafde, de verslaafde. Ja. Die, ja, maar het zijn natuurlijk ook in zekere zin slachtoffers. In zekere zin zijn dat ook slachtoffers. Ze hebben geen nagel om de kont te trappelen. Eh, ze zijn arm. Maar ze doen dingen in hun verslaving. En als ik mijn fiets gepikt wordt of mijn ruitje van mijn auto ingeslagen, dan loop ik ook te schelden. Net als iedereen. Maar aan de andere kant kan ik me voorstellen dat ze door hun verslaving verkeerde dingen doen. Is het een oplossing om die mensen die verslaafd zijn, zijn, zijn, zijn